over dubbele paspoorten ongelukkig en discriminerend... Rutte zei woensdag in de Tweede Kamer dat het geen probleem was dat staatssecretaris Veldhuizen van Zanten de Nederlandse en de Zweedse nationaliteit heeft. Als ze de Turkse nationaliteit had, was het anders geweest. Volgens de Turkse regering draagt zo'n uitspraak niet bij aan de integratie van buitenlanders in Nederland. Het RIVM gaat in Weert meten of er bij de brand in een vleesfabriek giftige stoffen zijn vrijgekomen. Het vuur ontstond vanochtend rond een uur of acht en is nog steeds niet onder controle. Er waren in de fabriek zo'n 50 mensen aan het werk. Drie van hen moesten met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis, maar ze maken het goed. Omwonenden moeten vanwege de hevige rookontwikkeling ramen en deuren dicht houden. Ze zijn met sirenes en sms'jes gewaarschuwd. Alle toegangswegen naar buurt, een plaatsje vlakbij Nijmegen, zijn afgezet om belangstellenden op afstand te houden. In het zwaar bewaakte grensgebied tussen Noord- en Zuid-Korea is een schietincident geweest. Volgens het Zuid-Koreaanse leger werd er eerst geschoten vanuit een Noord-Koreaanse grenspost. Daarop hebben militairen uit het zuiden teruggeschoten. Niemand raakte gewond. Het is nog onduidelijk waarom de militairen het vuur openden op de Zuid-Koreaanse legerpost. De verhoudingen tussen de Korea's raakten in maart sterk bekoeld. Noord-Korea torpedeerde toen een Zuid-Koreaans oorlogsschip. 46 mensen kwamen daarbij om het leven. De basispremie voor de ziektekostenverzekering gaat volgend jaar met gemiddeld 10% omhoog. Dat blijkt uit berekeningen van de vergelijkingssite Independer. De stijging van de premies voor de aanvullende verzekeringen varieert volgens Independent van een paar procent tot soms wel 30 procent. Oorzaak zijn de toenemende zorgkosten door de vergrijzing. Ook wisselen mensen bijna niet van verzekeraar, waardoor er nauwelijks sprake is van concurrentie. Spijker is op de beurs fors onderuit gegaan na tegenvallende cijfers van Saab. De Zweedse autoproducent verlaagde de verwachting van het aantal auto's dat dit jaar wordt gemaakt.